Als je het paradijs wilt kennen, laat je dan door mij verwennen. gaan, dan een hondelvaart ons twee over de blauwe zee. Onder de magnolia-bomen zullen wij van liefde dromen immer weer. Luisterend naar het zingen van het meer. Alt Lago di Garda Lago di Garda. Daar worden de sprookjes werkelijkheid. Aan Lago di Garda, aan Lago di Garda. Belief je dan de allermooiste tijd. in Riva de citroenboom bloeit en het verlangen naar de vreemde groeit, dan trekt ons het zuiden met zijn toverkracht weer aan. Goudrood zinkt de zon in het westen neer, sterren glinsteren in het stille meer. Ja, ik weet dat ik dit wonder nooit per chi te ne cade. lago di aan lago di daar worden de sprookjes werkelijkheid. Aan lago di Garda, aan lago di Garda, je dan de allermooiste tijd geef me nu je hand. Op weg naar Sprookjesland.